Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump wil het transgender vrouwen onmogelijk maken... om mee te kunnen doen aan sportwedstrijden voor vrouwen in de VS. Hij heeft hierover een decreet ondertekend... dat het weren van mannen uit vrouwensporten heet. Ook dreigt hij geen visa meer uit te geven voor transgender vrouwen uit het buitenland... die in de VS aan competities mee willen doen. Dat zou ook gelden voor de Olympische Spelen die in 2028 in Los Angeles zijn. Eerder tekende Trump al een decreet waarmee hij transgender personen uit het leger wil weren. Zweedse media melden dat de vermoedelijke dader van de dodelijke schietpartij op een school in Eurebroe een 35-jarige Zweed is. Hij woonde in de stad en was niet bekend bij de politie. Hij zou een wapenvergunning hebben. Volgens een Zweedse krant was zijn aanval gericht op sociale diensten... die zijn uitkering hadden stopgezet omdat hij niet wilde solliciteren naar een baan. De Zweedse politie wil nog niets bevestigen. Bij de schietpartij op de school voor volwassen onderwijs kwamen elf mensen om, onder wie de schutter zelf. De Universiteit van Amsterdam doet aangifte tegen actievoerders... die een openbaar interview met minister Brekelmans van Defensie verstoorden. De minister zou op de UvA spreken met studenten... maar Brekelmans werd voortdurend onderbroken. Tientallen demonstranten bonkten op ramen en riepen leuzen als Free Palestine... Na een kwartier werd Brekelmans door beveiligers van het podium gehaald en naar een andere ruimte gebracht. Actievoerders zouden beveiligers fysiek hebben belaagd. De rebellen in het oosten van Congo zijn toch weer bezig met een offensief. Ze kondigden eenzijdig een staakt het vuren aan dat eergisteren zou ingaan. De strijd in Oost-Congo gaat vooral om kostbare grondstoffen als goud en lithium.